Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Franse gevechtsvliegtuig Nixkamp vernietigd. Dat zei president Hollande tijdens de VN-top in New York. Zes gevechtsvliegtuigen bestookten het kamp in het oosten van het land. Volgens Hollande zijn er geen burgerslachtoffers gevallen. Over gewonden of gedode IS-strijders is niets bekend. Franse president zei dat de komende weken mogelijk meer aanvallen worden uitgevoerd op IS-doelen in Syrië. Het was voor het eerst dat Frankrijk doelen van IS in Syrië bestookte. De Fransen voerden al wel als onderdeel van de internationale coalitie aanvallen uit in Irak. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom beslist over een jaar of hij partijleider wil zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. In het tv-programma Buitenhof zei Samsom dat hij in elk geval deze regeringsperiode aanblijft. PvdA staat in de peilingen op een aanzienlijk verlies. Samson gaat ervan uit dat het beleid van de regering van de PvdA en de VVD in de komende anderhalf jaar zijn vruchten zal afwerpen. Zo verwacht hij onder meer dat de werkloosheid zal blijven dalen en de economie verder aantrekt, evenals de huizenmarkt. De Belastingdienst gaat ook bij twee andere Zwitserse banken gegevens opvragen van Nederlandse rekeninghouders. Vanochtend werd bekend dat al gegevens zijn opgevraagd bij UBS, de grootste bank van Zwitserland. Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat het daar niet bij blijft. De afgelopen jaren konden zwartspaarders gebruik maken van de inkeerregeling van de Belastingdienst. Wie alsnog zijn vermogen opgaf, kreeg geen hoge boete. Die coulance is nu voorbij, zegt de Belastingdienst. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanmiddag goede zaken gedaan door met 2-0 te, winnen van Pek Zwolle. Feyenoord staat nu tweede met drie punten achterstand op Ajax. ADO Den Haag speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Excelsior. En eerder op de dag was de Graafschap Willem II ook geëindigd in een gelijkspel. 2 2-2.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 I'd not envisioned the same face in a different frame.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 ZFM Zandvoort.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 这。 si je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 must be kind.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 never knew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 You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower.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 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en... Thank you.